uur. uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyard... heeft een miljardencontract bij de Duitse marine binnengehaald. Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het bedrijf uit Gorkum gaat vier fregatten bouwen... waarmee een bedrag van ruim 5 miljard euro is gemoeid. De grootste Duitse marineorde ooit. De schepen worden gebouwd in Hamburg bij de Duitse partner van Damen. De Bondsdag moet nog wel akkoord gaan met de aanbestedingen. De Verenigde Staten beschuldigen China niet langer van manipulatie van de koers van zijn valuta. Dat staat in een halfjaarlijks rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens de VS heeft China toegezegd om de waarde van de munt niet laag te houden... om zo de export te stimuleren. De komende dagen ondertekenen China en de Verenigde Staten een deelakkoord over de handelsoorlog... waarmee die handelsoorlog tussen de beide landen verder moet afkoelen. De rechtszaak tegen de oud-voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie (IAF) is met vijf maanden uitgesteld. Er zijn nieuwe documenten opgedoken, waardoor het proces tegen de 86-jarige Lamine Diak vertraging heeft opgelopen. De Senegalees staat terecht voor fraude en witwassen. Justitie in Frankrijk deed lang onderzoek naar betalingen van meer dan 3 miljoen euro... die Diak zou hebben gekregen voor het verdoezelen van positieve dopingtest... van met name Russische atleten. Diak, die al vijf jaar huisarrest heeft in Frankrijk, ontkent alle beschuldigingen. Frankrijk stuurt 220 extra militairen naar West-Afrika om moslimextremisten uit te schakelen. Ook komt er een gezamenlijke bevelstructuur met regeringstroepen van landen in die regio. Er zijn al 4500 Franse militairen om in deze landen groepen te bestrijden die met IS en Al-Qaeda zijn verbonden. Maar nog altijd plegen deze organisaties bloedige aanslagen. Het weer in het zuiden blijft het bewolkt en regenachtig. In het noorden wordt het vanochtend droog en komt de zon er misschien wel even bij. Met de 11 graden is het ook erg zacht.